Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisartsen zijn blij dat er straks weer geprikt wordt met AstraZeneca. Er waren zorgen over de bijwerkingen, daarom was er even een prikpauze, zegt minister De Jonge. Dat is natuurlijk een geweldig dilemma eh, waar we voor stonden afgelopen zondag. Want je weet dat als je stopt met eh, vaccineren, ook al is het tijdelijk ja, dan, eh, dan, dan mis je de kans om mensen te beschermen. Maar vandaag is het coronavaccin van AstraZeneca veilig verklaard. In de loop van volgende week wordt het vaccin weer gebruikt. De pauze levert huisartsen wel extra werk op... omdat ze afgebelde afspraken weer opnieuw in moeten plannen. Nee hoor, er is niks mis met je autoradio of telefoon. Dit is het geluid van het Marswagentje Perseverance dat rondrijdt over het oppervlak van de rode planeet. Het is niet voor het eerst dat daar geluid vandaan komt. Eerder was er ook al wat gesuis van de wind. Maar het is voor het eerst dat we de Perseverance horen bewegen. En Ajax is door naar de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers konden redelijk relaxed beginnen aan de wedstrijd tegen Young Boys... door een 3-0 overwinning in de thuiswedstrijd. In Zwitserland waren er best wat kansen voor de thuisploeg... maar hij viel aan de andere kant. Nu de bal naar Tadic. Die kan schieten met zijn linker, legt liever af... en dan kan Neres de 1-0 maken. Zo, dat is gast gebeurd. 20 minuten zijn we onderweg. En dan weten we dat Young Boys drie doelpunten had moeten maken voor een verlenging. Nu moeten ze er vijf maken om door te gaan naar de volgende ronde. En dat is dus het grote verschil tussen Young Boys en Ajax. Ajax maakt uiteindelijk een goede kans wel af. En Young Boys doet dat niet. En er was nog wel een verschil. Young Boys claimde een penalty na Hens, maar kreeg die niet. Dusan Tadic knalde er aan de andere kant wel één binnen. En een goal van Young Boys werd afgekeurd wegens buitenspel. 2-0 dus voor Ajax.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 Nou, hier best nog wel. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show. We zijn er dik een uur bij je met daarin natuurlijk nog twee nummers van het Spotlight album. We hebben de Nashville Spiegelplaat, natuurlijk de maandartiest en de digitale brievenbus. En er is het nu weer tijd voor geworden. En daarvoor gaan we naar een project wat uit Amerika en Duitsland afkomstig is. Frank Rentvold komt uit Duitsland en Dave de uit Amerika. Samen zijn ze dit project gestart en hebben ze al een aantal singles uitgebracht. Deze country ballad die je nu zo gaat horen is opgenomen in Nashville Nashville en werd geproduceerd door Dave DeMay. Deze keer hoor je de stem van Ron Wallace op dit nummer. Dit is She Takes Me Home van de Cumberland River Project. She found me in a dark place A demon in every corner I felt so lost in this rat race And I couldn't run any further She wasn't scared of my whiskey kiss Held my hand for a prayer Covered me with affection I deeply missed Woke me up from a nightmare I guess she is an angel Her love makes me believe once again When she's calling me baby I feel I can be a better man She gives me her warmth she don't let me down. She's my patron this firestorm. I don't walk alone. She takes me home. She takes me home. takes me home Sun is rising over Tennessee It smells of coffee and fried bacon She laid all night beside me again when she's calling me baby. I feel I can be a better man. She gives me her warmth, she don't let me down. She's my patron in this firestorm. I don't walk alone. She takes me home, she takes me home. Project met hun nieuwste single in die heet She Takes Me Home. We gaan verder met country uit Nederland, Forever Mine. Dit is Elizabeth Hope. En daarvoor gaan we eerst naar 1999 en daarna naar 2009. In 1955 was het Eddie Arnold die het voor het eerst uitbracht. En er zijn heel veel versies van dit nummer gemaakt. En onder andere van een Ray Charles, Elvis Presley en Patty Page. Je gaat eerst luisteren naar Kenny Rogers... die het in 1999 op zijn album After Dark zette. En daarna een duet tussen onze maandartiesten Tanja Tucker en Rhonda Vincent... die het op haar album My Turn zette. Je gaat twee keer luisteren naar You Don't Know Me. Dit is de Nashville Spiegelplaat. You give your hand You say hello And I can hardly speak My heart is beating so And anyone can tell You think you know me well But you don't know me No, you don't know the one Who dreams of you Longs to hold. never know the one who loves you so. No, you don't know me. Dit is de Nashville Spiegelplaat. say hello just a friend. That's all I've ever been. You don't know Song from the Road Band met Molasses. Een nummer wat vast en zeker op hun nieuwe album gaat komen te staan. Die dit jaar uit gaat komen. We gaan nu verder met nieuwe muziek. Dit is de nieuwste single van Luke Bryan. En die gaat aan de sterke drank. Dit is Drink a Little Whiskey Down. zo heet de nieuwste single van Luke Bryan. Drink a little whiskey down. Je hebt nog een nummer te goed van onze maandartiesten. En dat is deze keer een duet samen met Paul Davis en Overstreet. Een liedje waarin de boodschap is... Ik wil alleen maar liefde. 1987 nam ze de top. Tanja Tukken, dus samen met Paul Davis en Overstreet. Dit is I Won't Take Less Than Your Love. Dit is de Nashville Maandartiest. How much do I you? said the husband to his wife, for standing beside me through the hard years of my life. Shall I bring you diamonds? Shall I buy you furs? Say the word, and it's yours. And his wife said, I won't take less than your love. your love All the riches of the world Can never be enough And I won't take less than your love How much do I owe you? To the mother who said the son For all that you taught me in the days when I was young. Shall I bring expansive blankets to cast upon your bed and a pillow for to rest your weary head? And the mother said, I won't take Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Just as long as you love. telling me just as long as muziek uit de oude doos 1956. De Browns waren dat met Just As Long As You Love Me. We gaan nu verder met een heel bijzonder duet. Namelijk een duet tussen Bob Dylan en Johnny Cash. Bob schreef dit nummer in 1963 en zette het toen op zijn album The Freewheeling Bob Dylan. In 1969 nam hij het nummer nog eens op voor een iconisch duet met niemand minder dan Johnny Cash. Dit is Curl from the North Country. If you're traveling to the north fair where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember do you go when the snowflakes fall? When the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. Rabbit in the North Country Fair, where the wind tussen twee giganten Bob Dylan en Johnny Cash en Girl from the North Country. We gaan nu even lekker meezingen. Dat doen we met Tammy Wynette, 1967. I Don't Wanna Play House. Today I sat alone at the window And I watched our little girl outside play with the little boy next door, like so many times before. But something didn't seem quite right today. So I went outside to see what they were doing Cause I heard him name again And I hung my head in shame When I heard our little girl say to him 19 1968 sleepte Tammy zelfs een Grammy in de wacht voor dit nummer met Best Female Country Vocal Performance. I Don't Wanna Play House werd in 1967 uitgebracht. We gaan nog één keer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Canada voor muziek van Kim Thompson. Naast dat ze zangeres is, acteert ze ook, traint ze paarden en is ze auteur. Haar muziek is behoorlijk geïnspireerd door onder andere een Dolly Parton, Crystal Gale en Loretta Lynn. Sinds 2019 brengt ze haar muziek uit en dit is haar meest recente single en die heet nummers te goed van het Spotlight album. Dat is het album Expressions uit 1978 van Don Williams. Willy de Vries uit Almere wilde dit album graag in het spotlicht zetten. Nou, dat kan. Ik heb nog twee nummers voor je te goed. En dat is Tulsa Time en daarna All I'm Missing Is You. Dit is het Nashville Spotlight album. I left Oklahoma driving in a Pontiac just about to lose my mind. I was going to Arizona the people all live so fine. My baby said I was crazy. My mama called me lazy. I was gonna show them all back to it, cause you know I've been through. know Dat waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album Expressions uit 1978 van Don Williams. Wil je nu zelf ook een Spotlight of een album bij ons onder de aandacht brengen voor de Spotlight-album? Dan mag dat natuurlijk altijd. Stuur even een mail naar info.nesforradio.nl of een voicemail, sms of whatsapp naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. En vermeld er even in om welk artiest het welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Gaan we nu naar een eerbetoon aan Woody Guthrie. Dit is Crow's Pasture en Song to Woody. walking er is een tijd van gaan. De National Radio Show is weer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. We sluiten af met Danny Vera en The Wait. En daarna Shania Twain met You're Still The One. En ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. heavy on my shoulders When I first saw you, I saw love.